Theoretisch gesproken kan het meevallen, maar als ik kijk naar de eerste drie maanden van dit jaar... dan zien we dat we 30% hoger zitten in plaats van lager zitten dan vorig jaar. Dus... Uh, voorlopig eh, vestig ik daar mijn hoop niet op. Bovendien, ik heb niks aan hoop, ik heb alleen maar wat aan feit. Van der Burg maakt zich vooral zorgen over de opvang. Er is nog steeds een groot tekort en doorstromen naar een huis kan vaak niet, want ook daar is een tekort aan. In Frankrijk is een jongen van 15 overleden nadat hij in elkaar is geslagen door een groepje jongeren. Hij werd aangevallen toen hij onderweg was van school naar huis. Het gebeurde allemaal in een stadje vlak onder Parijs. De burgemeester noemt het een onaanvaardbare en onbeschrijfelijke daad. Er komt een actief orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan aan, voorspelt weerstation KNMI komt omdat het zeewater erg warm is... en hierdoor kunnen tropische stormen makkelijker uitgroeien tot orkanen. Die zullen dan wegtrekken richting het westen en noorden... maar hoe ze precies zullen gaan is niet te voorspellen. Ook Amerika verwacht een hevig orkaanseizoen tot november. En in Utrecht gaan vijf amateurclubs samenwerken om geweld op het voetbalveld tegen te gaan. Volgend voetbalseizoen starten ze een campagne om de regels beter onder de aandacht te brengen. Deze vrijwilliger vertelt over het geweld. Er zijn incidenten met teams geweest eh, waarvan wij hebben gezegd dat is over een bepaalde grens gegaan. Daar is fysiek geweld geweest. Daar gaan wij onze teams niet meer aan blootstellen. De afgelopen jaren neemt het gedoe op voetbalvelden toe. Met deze campagne hopen de clubs dat te verminderen. Het weer, vanavond blijft het droog en het is nog even zonnig. Morgen een echte lentedag met volop zon en een graad of 24. Er is wel kans op wat Sahara-stof, waardoor het soms bewolkt kan zijn. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het nog langzaam over de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Baden. 8 kilometer met een half uur vertraging, want na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht.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 Zwee Twee komp op de bar, stevig vast. Rustig en bereken aan mijn kansen. ESMC kwadraat, berekenen de kans dat zij vanavond met me mee wil gaan. En elke nacht dans met mij. Hey, DJ, daar nog maar een plaat.